Mark Hokke met het NOS-journaal. Tijdens de wedstrijd Ajax-Heracles is vanavond een steward aangevallen door een supporter. Volgens een ooggetuige werd de steward bij de keel gegrepen en raakte hij onwel. Ambulancemedewerkers hebben de steward minutenlang gereanimeerd. Ajax zegt dat de steward met zelfstandig hartslag naar het ziekenhuis is gebracht... en dat hij stabiel en bij kennis is. Op Texel is vanmiddag een Duitse man van 50 omgekomen... toen hij zijn zoontje uit zee probeerde te redden. Tienjarige kind heeft het wel overleefd. Hulpdiensten hebben de man nog geprobeerd te reanimeren... maar dat mocht niet baten. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio kan alleen zeggen dat het kind in nood verkeerde... en dat de man erachteraan ging. De eitunnel in Amsterdam is in beide richtingen afgesloten... in verband met een brand... Die is ontstaan in de kelder van een ventilatiegebouw. De brandweer is met groot materieel uitgerukt. Van buitenaf is de brand niet zichtbaar. Het is ook niet bekend hoe die brand is ontstaan. Er zijn ook geen gewonden gevallen. Daphne Schippers heeft een zilveren medaille gehaald op de 200 meter op de EK Atletiek in Berlijn. De Amsterdamse Jamil Samuel pakte het brons. Het goud ging naar de Brit Dina Escher-Smit. Eerder zorgde Lisanne de Witte voor een verrassing... door een bronzen medaille binnen te halen op de 400 meter. PSV heeft in de eerste speelronde in de eredivisie ruim gewonnen. Thuis tegen FC Utrecht werd het 4-0. Ajax speelde eerder vanavond gelijk. De Amsterdammers kwamen dankzij een laat doelpunt van de licht... thuis niet verder dan een 1-1 tegen Heracles. Excelsior Fortuna Sittard eindigde ook in 1-1. Willem 2 VVV werd 0-1. Willem 2 scoorde wel, maar dat doelpunt werd afgekeurd op advies van de videoscheidsrechter. Het was voor het eerst dat dat in de eredivisie gebeurde.